Goedemiddag, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politieagent die heeft geschoten op Jouke krijgt mogelijk een proces aan zijn brok. De agent werkte bij een boerenblokkade op de A32 bij Heerenveen. Hij vond de situatie zo dreigend dat hij gericht schoot op een trekker die wegreed. En in die trekker zat Jouke van 16. Ik had het eerst ook niet in de gaten. Ik dacht eerst dat het eh, een, rubberkogel was. Het was, maar het was wel een hele harde knal. Ik had een piep in mijn oren en ik dacht, nou, ik moet hier wegwezen. Daar komt een tweede achteraan. Maar ja, ik had verder helemaal geen schade. Dus ik dacht, nou rijden. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit camerabeelden dat er geen direct gevaar was voor de agent. Daarom wordt bekeken of hij kan worden vervolgd voor poging tot doodslag. In het Veluwemeer is het laatste slachtoffer van het kano-ongeluk gevonden. Gisteren sloeg de kano van het Duitse gezin om. De ouders kwamen om het leven. Alleen de dochter van zeven overleefde het ongeluk. Zij ligt in het ziekenhuis. In de binnenstad van Groningen geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. De burgemeester kondigde dat laatst aan na een schietpartij in de stad. Mensen die met meer dan twee personen bij elkaar komen krijgen een boete. En heb je geen zin in een dikke energierekening deze winter vanwege de hoge gasprijzen... boek dan lekker een vakantie naar Kreta. Met dit argument probeert de Griekse minister voor Toerisme ons te lokken. Volgens onze correspondent daar niet zo'n gek idee. Kreta eh, ligt voor de hand omdat het hier relatief eh, warm is. Het is zuidelijk. Ik zou bijvoorbeeld niet in Athene gaan zitten in de winter als je het een beetje warm wilt hebben. Aan de kust daarentegen wordt het wel zo'n 15 graden overdag met een zonnetje. Dus dat is best uit te houden en dan hoef je niet veel te stoken. Deze week maakte de minister al grote reclame in een Duitse krant... om goedkoop te komen over winter in Griekenland. Had er ook al een slogan bij bedacht. No German will freeze in Greece. Dat geldt trouwens niet alleen voor Duitsers. Vervangen eh, German door Dutchman. En je hebt no Dutchman will freeze in Greece. En zo kun je al even doorgaan met een, eh, met een hele trits Noord-Europese landen. Het weer. In het oosten en noorden is het bewolkt. Er kan een spat regen vallen. Straks komt de zon er vaker doorheen. Het is overal 18 tot 25 graden. Morgen droog en warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio vinden we op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. 6 kilometer met 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Daar rechte rijstrook is dicht. En een kwartier vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht. Daar is een ongeluk gebeurd en er staat 6 kilometer file, want de rechte rijstrook die is dicht.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 Geen beweging in te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze het buitenland Onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze luie lange zomer Ik heb geen zin in lekker lang achterover lang het zweten op het hete zand Ik wil wat doen deze zomer Met een hoofdletter Z.